7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse tanker die vrijdag in beslag werd genomen door Iran... is in de territoriale wateren van Oman benaderd... schrijven de Britten in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Daarom zou er sprake zijn van een illegale interventie. Het recht van doorgang mag volgens de Britten niet worden belemmerd. Volgens de Telegraph gaat de Britse regering sancties instellen tegen Iran zou onder meer gaan om het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië. Verder willen de Britten er mogelijk bij de VN en de EU op aandringen... om de opgeheven economische sancties tegen Iran weer in te voeren. In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in Amsterdam-Zuidoost. Er zou meerdere keren zijn geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. Volgens het parool gaat het om een Amsterdamse crimineel van 33. De drie originele filmbanden van de maanlanding, precies 50 jaar geleden... zijn op een veiling in New York verkocht voor 1,6 miljoen euro. Een NASA-stagiair kocht de beelden in 1976 voor nog geen 200 euro... op een veiling bij de NASA in Houston. Op de banden staat 2,5 uur aan materiaal van de maanlanding en de wandeling... Op de veiling bij Sotheby's in New York werden nog meer maanlandingssouvenirs verkocht. Onder meer een checklist van astronaut Buzz Aldrin met een gedetailleerde voorbereiding op de eerste maanwandeling. Op het Londense vliegveld Heathrow heeft de Britse politie vorige maand 104 kilo goud in beslag genomen... met een waarde van bijna 4,5 miljoen euro. Vermoedelijk heeft de zending te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt de politie. Goud zat in een privévliegtuig en was van Venezuela naar de Cayman-eilanden gebracht.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 www.zfmzandvoort.nl work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You want me to take a breather, sliding into motion naturally.